De aarde blijft schudden op Santorini. Het Griekse toeristeneiland wordt geteisterd door aardbevingen. Het zijn er sinds dit weekend al een paar honderd. Je hoort correspondent Thijs Kettenis. Ja, en inwoners van Santorini kregen dus een alarmbericht op hun telefoon. Eh, daarin staat dat het vanaf nu verboden is in de buurt van de oude havens van Santorini te zijn. Eh, die worden omgeven door hoge rotsen en er bestaat het gevaar dat er stenen naar beneden komen uh, bij, bij bevingen. En ook wordt er gewaarschuwd voor aardverschuivingen op het eiland. De Griekse autoriteiten zijn bang voor zwaar bevingen. Anders dan Nederland ligt Griekenland op meerdere breuklijnen. Daardoor zijn er vaker aardbevingen. En in Arnhem zijn ze er helemaal klaar mee. De elektrische deelscooters. Twee jaar geleden was de stad er nog tegen, net als veel andere grote steden. Maar afgelopen oktober kwamen ze er toch, de groene scooters van Felix. Echt lekker gaat het niet, zegt deze lokale SP'er. Het gaat echt om honderden berichten, eh, e-mails, foto's, appjes... waarin mensen aangeven dat ze de overlast echt zijn. Er zijn nog steeds overal scooters te zien. Dus er wordt gewoon geen lering getrokken van wat er in andere steden gebeurt. En precies wat we hebben gewaarschuwd: verrommeling, overlast, blokkades. Dat zien we nu precies gebeuren. De gemeente had beloofd dat er speciale parkeerplekken zouden worden ingericht voor de deelscooters. Maar die parkeerplekken omslaan soms hele wijken. De gemeente Arnhem heeft nu borden geplaatst op plekken waar een scooter geparkeerd mag worden. Het weer na een koude start warmt het vanmiddag op naar een graadje of 5. Het is redelijk zonnig, alleen in het westen wat meer wolken. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 lo siento. wake up, wake up, cause you do it right.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 I like that Always doing did. something. love her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 haar goed. Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. 的。 klein. Zes punt negen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 we are, cracking jokes.